Het zou gaan om een voorzorgsmaatregel. De situatie is gecontroleerd verlopen, zegt de Marechaussee... en er zijn geen slachtoffers. De verdachte is overmeesterd en gearresteerd. Een journalist zette op Twitter beelden van tientallen mensen bij Schiphol... die buiten de hal stonden te wachten wachten. In het puin van de ingestorte flat in Magnitogorsk in Rusland wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Een deel van de flat stortte vanochtend vroeg in, mogelijk na een gasexplosie. Zeker vier mensen kwamen om het leven. Dertig mensen, onder wie een aantal kinderen, worden vermist. President Poetin heeft de plaats van het ongeluk bezocht. Volgens het Russische ministerie van Noodsituaties is er nog altijd instortingsgevaar. Edwin Cullen, bekend geworden door haar strijd voor openheid over medische fouten in Nederland, is op 58-jarige leeftijd overleden, dat meldt NRC. In 2011 bleek uit weefselonderzoek dat Cullen baarmoederhalskanker had, maar de resultaten kwamen nooit bij haar arts in het UMC Utrecht terecht. Pas twee jaar later kwam de fout aan het licht, toen de kanker al was uitgezaaid. Minister Grapperhaus noemt geweld tegen ambulancepersoneel, brandweer en politie een waardeloze maatschappelijke tendens. Hij vindt dat ouders hun kinderen dat besef moeten bijbrengen. De minister waarschuwde nog eens dat geweld tegen hulpverleners hard wordt aangepakt. De OM eist dubbel zo zware straffen en ook de maximumstraf die de rechter kan opleggen gaat wat Grapperhaus betreft omhoog. Het weer, vanavond en ook tijdens de jaarwisseling bewolkt en kans op wat motregen. Het is van 8 graden of 7. Nieuwjaarsdag, eerst grijs en wat motregen. In de loop van de dag van het noorden uit opklaringen. En het wordt maximaal 9 graden.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 wenst jullie allemaal fijne dagen